Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Weer tegen te houden dat het plein vernoemd wordt naar Johan Cruijff. Zo'n 2000 mensen hebben een petitie ondertekend... waarin de gemeente wordt opgeroepen het besluit ongedaan te maken. De buurtbewoners vinden dat ze te weinig inspraak hebben gehad op het besluit. En bovendien vinden ze dat een ander plein naar de voetballegende vernoemd zou moeten worden. Bijvoorbeeld bij de Arena. Er is voor het stadionplein gekozen omdat Cruijff met Ajax in het Olympisch Stadion drie keer de Europa Cup en één keer de Wereldcup won. Alle acht vaste medewerkers van de grootste moskee van Nederland zijn ontslagen. De stichting die de Esselam Moskee in Rotterdam financierde heeft zich teruggetrokken. Bij de moskee is al jaren ruzie over de mate waarin de geldschieters uit de Verenigde Arabische Emiraten inspraak hebben in het bestuur.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 Maar de Eerste Kamer moet er nog over beslissen en tot die tijd kunnen nog referenda worden georganiseerd. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Dat koelt af tot 3 graden. Overdag trekt de regen weg met soms nog een bui en soms ook zon, vooral in het zuidoosten.